Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PVV is in de Tweede Kamer partners VVD en CDA over steun aan Griekenland. PVV-leider Wilders vindt dat er geen euro meer naar Griekenland mag gaan omdat het een corrupt land is. Maar volgens onder meer VVD en CDA en het kabinet is de steun nodig. Omdat de Nederlandse economie anders veel schade zal leiden. Wilders doet dat af als bangmakerij. De oppositie daagde hem uit om een motie van wantrouwen in te dienen, maar dat doet hij niet. Een gemaal bij Utrecht is begonnen zoet water te pompen richting de Zuid-Hollandse rivieren. Het zoutgehalte in die rivieren is te hoog geworden. Door het lage waterpeil stroomt zeewater steeds ver landinwaarts. Dat is onder meer slecht voor kwekerijen. Het is de eerste keer sinds 2003 dat het gemaal bij Utrecht wordt ingezet om zoet water naar het westen te pompen. Bij de huldiging van Ajax zijn afgelopen zondag 160 gewonden gevallen. Het gaat voornamelijk om mensen die snijwonden hebben opgelopen door het gooien met flesjes. Twee musea in Amsterdam werden door Ajax-supporters flink beschadigd. Het Van Gogh Museum heeft 75.000 euro schade opgelopen. Het stedelijk waarschijnlijk enkele tonnen. De Deense regisseur Lars von Trier is niet langer welkom op het filmfestival van Cannes. Hij had voor de grap onder meer gezegd dat zijn familie uit Duitsland komt en dat hij met Hitler sympathiseert. De organisatie in Cannes noemt de grap onacceptabel. Von Trier heeft inmiddels zijn excuus aangeboden. Zijn film Melancholia maakt nog wel kans op de Gouden Palm. In Duitsland heeft een ontsnapte gevangene zijn verblijfplaats verraden toen hij de gevangenis een brief stuurde. De man die vastzat voor diefstal wist in februari te ontsnappen. In de brief vroeg hij zijn bezittingen terug. De politie kon hem traceren doordat hij zijn schuiladres op de envelop had geschreven. Het weer, vanavond is het droog, alleen in het zuidoosten kan nog een bui vallen. Morgen is het overwegend zonnig, maar in het zuidoosten bewolkt met opnieuw kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Veel files zijn wat korter dan gebruikelijk. Op donderdag staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Blaricum 6 kilometer, voor Eembrugge 5. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor afrit Bunschoten 4. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4. A9 Diemen richting Amstelveen voor Oudekerk naar Amstel 4. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor Akersloot 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5.